Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk bij Nuenen in Brabant... zijn twee politiemensen gewond geraakt. Een van hen is zwaar gewond, meldt politie. Volgens Omroep Brabant werd de auto waarin de twee zaten... aan de achterkant geraakt door een andere auto. Dat gebeurde op de A270, een weg die deels provinciale weg... en deels snelweg is... Over de toedracht van de aanrijding is nog niets bekend. De weg is bij Nune dicht in de richting van Helmond. Bij nieuwe betogingen in de Poolse hoofdstad Warschau zijn meer dan 120 mensen aangehouden. Voor de derde dag op rij mensen de straat op om te demonstreren voor het recht op abortus. Het constitutionele hof bepaalde deze week dat abortus van een foetus met een afwijking in strijd is met de grondwet. Het gevolg is dat abortus in Polen alleen nog is toegestaan als de vrouw zwanger is geraakt door incest of verkrachting of als de zwangerschap haar leven bedreigt. In het oosten van Afghanistan is een belangrijke Al-Qaeda-leider gedood, meldt de Afghaanse inlichtingendienst. De Egyptenaar Abu Musin al-Masri werd gezien als de nummer twee van de terroristische organisatie. Hij zou zijn gedood bij een operatie in de provincie Ghazni. Masri stond sinds 2018 op de Amerikaanse lijst van meest gezochte terroristen. In de Verenigde Staten wordt hij beschuldigd van het beramen van aanslagen op Amerikaanse staatsburgers en het lidmaatschap van een terroristische organisatie. Over een uur komt er weer een einde aan de zomertijd. Dan gaat de klok een uur achteruit. De klok gaat op 28 maart volgend jaar weer een uur naar voren. Het weer bewolkt en in de loop van de nacht ook regen. Het koelt niet verder af dan een graad of 13.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 Er is al jaren discussie over het verzetten van de klok. In 2018 zei de Europese Commissie dat elk land vanaf volgend jaar zelf mag bepalen welke tijd wordt gebruikt als de klok maar niet meer wordt verzet. De lidstaten vinden het geen goed idee als elk land een andere tijd heeft... en daarom moeten ze het eens worden over welke tijd wordt gebruikt. De zomertijd of de normale tijd die ook wel wintertijd wordt genoemd. De lidstaten zijn het daar niet over eens. Bij een ernstig verkeersongeluk bij Nuenen in Brabant zijn twee politiemensen gewond geraakt. Een van hen is zwaar gewond. Volgens Omroep Brabant werd de auto waarin de twee zaten aan de achterkant geraakt door een andere auto. Dat gebeurde op de A270, een weg die deels provinciale weg en deels snelweg is. Over de toedracht van de aanrijding is nog niets bekend. Een van de belangrijkste oppositieleden van Venezuela is het land uitgevlucht. Leopoldo Lopez, die eerder bestuurder was in Caracas... woonde sinds vorig jaar in de Spaanse ambassade van de Venezolaanse hoofdstad. Volgens persbureau AFP is hij via Colombia op weg naar Spanje. Lopez heeft eerder vastgezeten en onder huisarrest gestaan... vanwege zijn verzet tegen president Maduro. UFC-vechter Khabib Nurmagomedov gaat met pensioen. De Rus kondigde dat aan nadat hij in Abu Dhabi zijn wereldtitel met succes had verdedigd... door in de tweede ronde de Amerikaan Justin Gaethje te verslaan. Khabib wordt door velen gezien als een van de beste vechters ooit in zijn klasse. Hij verloor geen van zijn 29 wedstrijden in de UFC. Het weer bewolkt en in de loop van de nacht ook regen. Het wordt een graad of 13.